René van Brakel met het NOS-journaal. In verschillende staten noodtoestand afgekondigd vanwege de komst van de orkaan Irene. Het gaat onder meer om New York, New Jersey en Virginia. De orkaan Irene is nu nog in de buurt van de Bahama's en komt naar verwachting zaterdag aan land bij North Carolina. Daarna trekt de orkaan waarschijnlijk verder langs de oostkust van de VS. Honderdduizenden mensen in het gebied worden geëvacueerd. Ook worden overal noodplannen klaargemaakt. Inwoners slaan voedsel, water en benzine in. En in New New York wordt de riolering schoongemaakt om de hoeveelheid regen aan te kunnen die er in de stad wordt verwacht. Burgemeester Bloomberg van New York heeft mensen in lagere gebieden en langs de kust opgeroepen om naar hogere, hoger gelegen gebieden te gaan. Israël en Palestijnse militanten op de Gazastrook zijn voor de tweede keer in een week een staakt het vuren overeengekomen. Volgens de islamitische jihad wordt het bestand vanmiddag om 1 uur van kracht. De wapenstilstand zou het resultaat zijn van bemiddeling door Egypte. Zondagavond werd ook al een bestand gesloten, maar dat hield amper twee dagen stand. Er werd vanuit Gaza raketten afgevuurd, waarna het Israëlische leger vergeldingsaanvallen uitvoerde. Ook afgelopen dag werd er over en weer geschoten. Volgens Hamas wordt het nieuwe staakt het vuren gerespecteerd door alle belangrijke militante groeperingen op de Gazastrook. In Zweden is een man opgepakt die wordt verdacht van seksueel misbruik van tientallen minderjarigen. Hij zit al sinds april vast, maar de Zweedse politie heeft de arrestatie nu pas bekendgemaakt. De verdachte zou een meisje van 15 hebben verkracht en zou hebben betaald voor seks met 13 andere minderjarigen. Hij zocht contact met ze via internet en gebruikte daarbij verschillende pseudoniemen. Op basis van de gegevens in de computer van de man denkt de politie dat hij nog 35 meisjes heeft misbruikt.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 9 so far I'll be your man the sofa I'll be your man a small cafe You said I think I fall in love with you And I said I feel the same way too Although I knew that we There's no one like you. I wish there was a time There's no one like you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 Zandvoort. willing to do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 ritme van Zandvoort, op 106.9 FM. Er war ein Superstar, er war populär, er war so exaltiert, had hatte Flair, er war ein Virtuose, war ein Rockidol und alles rief, wer kann man Rock Me, aber is du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 吧，吧。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 and I said hi. I knew in